now nah, nah, nah. In the back of my car, ah, ah. If you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on?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 De Raad wil dat de rol van huisartsen fors wordt uitgebreid, ziekenhuizen beter gaan samenwerken en er meer wordt ingezet op preventie. Vandaag brengt de Raad een advies erover uit. Steeds minder mensen maken bezwaar tegen de WOZ-waarde van hun huis. Slechts 2% zal dit jaar bij de gemeente protest aantekenen. Dat verwacht het adviesbureau Torbekke, dat samen met gemeenten het aantal bezwaren in kaart brengt. In 2000 maakte nog 8% bezwaar. Volgens het adviesbureau komt de daling onder meer doordat de gemeente tegenwoordig de WOZ-waarde jaarlijks vaststelt en niet meer eens in de vier jaar. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft toch beelden uitgezonden van de kindermoordenaar Koos H. Vrijdag had de rechter hem dat verboden op straffen van 15.000 euro per overtreding. Met een verborgen camera is gefilmd in de TBS-kliniek in Vught waar H. zit. Hij heeft nooit een volledige bekentenis afgelegd, maar in de uitzending vertelt hij gedetailleerd over de moord op drie meisjes. SBS en producent Endemol zeggen dat ze de eventuele boete zullen betalen. Bij het Noord-Ierse hoofdkwartier van de Britse veiligheidsdienst MI5 is vannacht een autobom ontploft. Daarbij zijn geen doden of gewonden gevallen. De bom ontplofte rond middernacht Britse tijd. Op dat tijdstip droeg de Britse regering de verantwoordelijkheid voor politie en justitie officieel over aan de Noord-Ierse regering. Wie er achter de aanslag zit is nog niet bekend. En het is vandaag 65 jaar geleden dat kamp Westerbork door Canadese militairen werd bevrijd. En dat wordt vanmiddag...